Tijd voor het hoorspel. In de serie Chroniek van een mythe wordt de waarheid een wedstrijd. Drie keer wordt verteld over het legendarische leven van Claude Robert Etherley. Drie keer een ander verhaal. Claude Etherley was de piloot van de Straight Flush, het vliegtuig dat 50 jaar geleden de weersituatie en het doelwit doorgaf aan de Inola Gay. Twintig minuten later viel de eerste atoombom op Hiroshima. Luister naar het eerste verhaal over de man die alles gaf voor vlag en vaderland en leed onder de nasleep ervan. Niels Bohr, de grondlegger van de moderne atoomfysica, Maakt maakte onderscheid tussen diepe en oppervlakkige waarheden. Het tegendeel van een oppervlakkige waarheid, zei Boer, is een leugen. Maar een diepe waarheid is een waarheid waarvan het tegendeel ook waar is. Over het leven van Claude Atherley zijn veel verhalen verteld. Zoveel zelfs, dat de waarheid waarschijnlijk voor altijd onvindbaar is geworden. Er zijn feiten, Feiten echter die elkaar vaak zozeer tegenspreken en uitsluiten, dat ze samen nooit één waarheid kunnen vormen. En toch zijn het allemaal feiten. In Chroniek van een Mythe maken Kees van der Bos en Kees Vlaanderen van de nood een deugd. Drie keer openbaren ze de waarheid over het leven van Claude Etterly. Naar beste kunnen en zonder ooit te liegen of bedriegen. Drie keer de waarheid. Niets dan de waarheid. Vandaag deel 1. Het oorlogsslachtoffer. Zweert u de waarheid te vertellen, de hele waarheid en niets dan de waarheid. Zo helpt u God. Ja, meneer. Methodist Church. Uh, at that time, years ago, when we lived in the country, it was a little country church. We gingen altijd naar de Baptistische kerk. Vroeger was het een klein plattelandskerkje met 150 mensen. That's, we grew up, you might say, in the First Baptist Church here. Good morning. Good to see you this morning. We're glad to have you in our worship services, and we just trust you will receive a blessing. Father, we love you this morning, and we thank you for your love and your goodness and your wonderful, marvelous grace. We grew up as individuals in our family, and to come forward and be good Christian uh, and straightforward children. We werden opgevoed als eerlijke goede christenen. We werden geacht de naam Etterly hoog te houden. Altijd flink zijn en rechtvaardig, zonder onderscheid tussen arm en rijk. We voelden ons niet verheven boven anderen, ook al waren we misschien wat beter. You know what I mean. Trying to do the right thing at all times. My mother was very religious person and a very strict person. Let's stand. sing together number 238, the maintaining prayer. This is 238. We go to God, who is the master of all things to start with. He created you. He created me. Therefore, he's got the power. He created man from the dust of the earth. He sent Jesus Christ here on earth to die for your sins. Maar dit moet ik wel zeggen, er zijn veel mensen die niet goed doen. They never will be and why we do not know. Het is 12 januari 1961. In dat gerechtsgebouw in Waco, Texas, vindt de zogenaamde lunacy hearing plaats. Onder leiding van een rechter zal een jury vandaag beslissen of de man waar het allemaal om draait, Claude Robert Atherley, geestelijk gestoord is en een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving vormt. Het is ruim 15 jaar nadat Atherley als piloot betrokken was bij een zeer geheime missie. Het gooien van de eerste atoombom op Hiroshima. It, really could not have been a better situation in a way for Etherly. The judge on that sanity hearing was an ex-combat pilot himself. De rechter was zelf een oud gevechtspiloot. Hij had een ongeluk en verloor een deel van zijn gezicht. Hij was verschrikkelijk verbrand geweest. Hij zag eruit als een slachtoffer van Hiroshima. I mean, you know, he looked like the aftermath of Hiroshima <laughs> himself, really. Na de oorlog pleegde Etterly een aantal nogal knullige misdrijven. Hij vervalste checks, pleegde overvallen met speelgoedpistooltjes, maar liet de buit op de toonbank achter. Verschillende keren werd hij in de psychiatrische afdeling van het veteranenziekenhuis in Waco opgenomen. Dokter, wat is uw diagnose van zijn geestelijke gezondheid op dit moment? Hij is schizofreen. Een veel voorkomende psychische afwijking. En beschouwt u zijn geestelijke gestoordheid als ernstig? Het is inderdaad ernstig, ja. Ray Bell is in 1961 verslaggever voor de Waco News Tribune. Met toestemming van alle betrokkenen neemt hij met een eenvoudige bandrecorder alle kruisverhoren van Attlee en ook van zijn psychiaters op. I think Etherly, in a way, was as much a casualty of war as people in uh, Japan. Etherly was eigenlijk net zo goed een oorlogsslachtoffer als de Japanners. Niet vanwege de fallout, maar wel omdat hij, de jonge major, de oorlogsheld, nooit helemaal bereikte wat hij wilde. En dan ineens moet hij langs de deur om stofzuigers te verkopen. Dat is moeilijk te verkopen. I, I mean, you know, that's, that's a big come down for anybody. Uw naam, alstublieft. Claude Robert Atterley. Ja, u, u, moet niet alleen tegen mij, maar vooral ook tegen de jury praten. Hoe oud bent u? 42. Waar bent u geboren? Van Elstien, Texas. Heeft u nog broers en zusters? Twee broers, twee zusters. En u bent de jongste? Ja, meneer. Wat deed uw vader? Hij was een boer, een farmer op een ranch. They wouldn't recognize this. No, that's trouble. They wouldn't recognize. Ze herkennen deze klakson niet. My pickups, they recognize it. Uh, oh yeah. Die van mijn landrover herkennen ze wel. I can move them from this farm down to my other farm with a oh, pickup. Beats having a horse. Zo breng ik de koeien overal waar ik wil. Dan volgen ze mijn landrover. They don't know this horn. as children, we worked in the fields, hoeing cotton, picking cotton. We never did have to do that too much because we had these tenants. Als kinderen werkten we op het veld, in de katoen. Nou hoefden we dat niet vaak te doen, want we hadden knechten. Ik ging als jongen met de auto naar de stad en pikte zwarten op om voor ons te werken. I was very young when I started driving a uh, car until the war came along The next picture is uh, of uh, our B-29 bomber crew. Uh, that was taken in Wendover, Utah, which is where we had trained. De man daar links is Ira Weatherly, de co pilot. Daarnaast Claude R. Adderley, de piloot. Dan Felix Thornhill, de navigator. Daarnaast Eugene Grennan, de boordwerktuigkundige. En hier op de eerste rij staan de dienstplichtigen. Naast mij staat radaroperator Al Barsoomian, de staartschutter Gil Nicely en de radiooperator Pat Baldassaro. Yeah, there's one person missing there. He was probably out having a drink or something. It was Kenny Way, the bombardier. Uh, Frank Kenneth Way, W-E-Y. Not Chinese. Ik werd opgeleid tot bommenrichter in Texas en slaagde op 13 november 1943. My name is Jack Bivens. Uh, I've lived in the United States all my life. And today I'm not quite 70 years old. I'm 69. Now, Jack was the putt-putt man. Jack Bivens, assistant engineer. It was his duty. We had a little gasoline engine in the rear of the plane that you had to start to wind up your starters on your engines. En Jack Bivens was assistent boordwerktuigkundige. Nou hadden we een klein benzinemotortje in het vliegtuig dat nodig was om de motoren op toeren te brengen. Het waren grote toestellen. En je moest zeker weten dat de propellers gingen draaien. En Jack was de put-put boy. Buck vroeg dan of de put-put aanstond en Jack zong hem terug the putt putt's on the line, sir. The putt putt's doing fine, sir. Right. <laughs> we had a real good time out of it. Op onze B-29's hadden we geen wapens. Alleen een 20 mm geweer in de staart. Voor Gil Nicely om mee te spelen. As a tail gunner, I didn't, you know, I didn't get to shoot at many airplanes because there was none could come up and get us, you know. Als staartschutter had ik weinig te doen, omdat er niet veel vliegtuigen zo hoog konden komen als wij. Buck wist dat. En een keer zei hij, wil jij je mitrailleur uitproberen? Hij ging lager vliegen boven Japanse vissersboten, zodat ik erop kon schieten. He always thought about his crew. Zo was hij. Hij dacht altijd aan zijn bemanning. Wat was de hoogste rang die u had? Major. Gevechtsvliegtuig of bommenwerper? Bommenwerper. Wanneer was dat? Op het eiland Tinian in de Marianas. Kreeg u een speciale training voordat u naar Tinian ging? Ja, meneer. En wat voor training was dat? Een erg intensieve training voor... Uh... We leerden hoe... Hoe het gooien van de atoombom. Wist u wat dat was? ons was verteld dat het een bom was die een einde aan de oorlog zou maken. We interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air, President Roosevelt has just announced. The attack also was made on all naval and military activities on the principal island of Oahu. He was at our house, and my mother was still living. he raised up and Mother, it came over the radio. Said, Mother, I told you war was fixing to break. Hij was bij ons thuis toen. Moeder leefde nog. Het bericht kwam op de radio. Hij zei, mama, ik zei het toch, er komt oorlog. Iedereen wist dat de oorlog kwam. Hij wist het ook. And said, here it is, mama. Hij moest meteen weg, naar Virginia. Ik bracht hem naar het vliegtuig in Dallas. En daar ging hij. And he leaves, and then we don't see him for ages after that, take us. The American people in their righteous might will win through to absolute victory. gonna have to slap the dirty little Jap. And Uncle Sam's the guy who can do it. We'll skin that streak of yellow from the sneaky little fella, and he'll think a cyclone struck him when we're through it. We'll take that double crosser to the old woodshed. We'll start right on his bottom and we'll go to his head. When we get done with him, he'll wish that he was dead. We've gotta slap the dirty little Jap. When we picked up our B-29, it was a brand new one. We had trained in old ones. They they flew our crew to uh, Omaha, Nebraska, to pick up a brand new one just coming off the assembly line. This would be the one with no turrets and the one that could back up and do all those swell things. We moesten naar Omaha, Nebraska, om onze nieuwe B-29 op te halen. Splinternieuw, zo van de fabriek. Met allerlei snufjes, zoals propellers die ook achteruit konden draaien. Op het hoofdkwartier hoorden we... Het vliegtuig is nog niet klaar, maar jullie kunnen hier op de basis blijven. The heck you will. He said, we're all going into town. He says, we'll be in Omaha at the Fontenelle Hotel. Just call us when that plane's ready. Elke morgen belde Skipper ons op op onze hotelkamer. He said, well, I just called him. It's not ready today, boys. I'll see you in the bar. <laughs> And we would just have a wonderful time. Zeven dagen gingen zo voorbij, toen moesten we weg. <laughs> Op de basis wilde een piloot Adderley uitleggen hoe de omkeerbare propellers werkten. Ben jij belazerd, zei Adderley, dat vind ik zelf wel uit. We vlogen terug naar Wendover, Utah. Maar bij de landing stond het vliegtuig ineens op zijn kop. Buck told Weatherly to give him so many degrees of flaps. And instead of hitting the flap switches, Weatherly hit the reverse pitch switches on the right-hand side and that thing started barrel rolling. Buck gaf de co-piloot opdracht om de kleppen goed te stellen voor de landing. Maar hij drukte op de propellerknoppen. Het vliegtuig begon te rollen. Adderley reageerde snel genoeg om hem weer recht te trekken... vlak voordat we de landingsbaan zouden raken. I really knew then that we had a, had a pilot. I would imagine that 99 out of 100 that that would have happened to... would all been killed right then. That have piled the things up. Ik stapte het vliegtuig uit en wachtte tot de cockpit open zou gaan. Maar die bleef dicht. And ik wonder what's going on. Finally it opened after what seemed like a long time. Maybe it was a minute, you know, but it seemed like a long time. Na een tijd kwam Pat Baldessaro als eerste naar buiten. Ik zei... Baldy, what's going on? Hij zette zijn vinger tegen zijn lippen en zei... Shh, niet over praten. Don't even bring it up. De anderen kwamen naar buiten. Allemaal lijkbleek. met niks gezegd. I mean, they looked like they had just seen death and lived. Yeah. Er staat hier iets in het dossier over ongedekte checks. Heeft u ongedekte checks uitgegeven? Ja, meneer. Wanneer was dat? Was dat voordat u naar het ziekenhuis ging of daarna? Daarna, 1953. Drie jaar later dus. Maar u ging weer naar de inrichting? Ja, meneer. En hoe lang bleef u toen? Acht maanden ongeveer. Waarom ging u daar weg? Ik ging gewoon weg. Waar ging u heen? Naar mijn broer Joe. Hoe ging dat? Ik kreeg problemen, ik ging terug naar het ziekenhuis. Wat voor problemen? Gewapende overvallen in kredenierswinkels. Wat voor wapen had u? Een punt 22 pistool. Was het geladen? Nee, meneer. Nam u geld mee? Nee, ik nam geen geld mee. Ik liet het op de toonbank achter. Waarom nam u het geld niet mee? Ik had het niet nodig. Maar waarom deed u het dan? Ik wilde naar de gevangenis. Denkt u dat u toen ziek was? Ja, meneer. he had a feel for an airplane, and uh, some people learn how to fly. I think Buck really knew how to fly. Wendover, Utah was een geheime basis. Er stond een groot bord. Wat je hier ziet, moet je vergeten als je weggaat. What you see here when you leave here, let it stay here. Ik weet niet meer hoe die officier heette, geen piloot in elk geval, maar op een dag vroeg ik aan Adderley, wat is er met hem gebeurd? He said, didn't you hear? I said, what? Hij heeft zijn mond voorbij gepraat in de stad. I said, yeah? And he said, yeah. He says, well, they came and got him. I said, what are you talking about? Ze hebben hem om drie uur s'nachts van zijn bed gelicht en met zijn spullen overgebracht naar Alaska. And he says, and you know where he is today? I said, no, where? In Thule, Alaska. And that's where this guy spent the rest of his war. He couldn't talk to anybody from then on, except some Eskimos. Wij vlogen missies over Cuba. Maar ze zeiden nooit wat we in Cuba deden of wat we in Wendover deden met al die toestellen die van de ene kant van Amerika naar de andere vlogen. Which seems stupid, really. A waste of money, a waste of time, a waste of everything. En dat terwijl anderen aan alle fronten oorlog moesten voeren. Kind of crazy. I mean, I was 19. The average age in our 18, in fact, the average age in our crew was uh, something like 23 years old. I wouldn't give my car to a 23-year-old today if I could avoid it. De gemiddelde leeftijd was 23. Ik zou mijn auto nog niet uitlenen aan een jongen van 23, maar ons lieten ze rondvliegen in die peperdure vliegtuigen. And they're, letting all of us fly around in these multi-million dollar planes. But anyway, we were bored to death, and, and, we, and we did all these kinds of things. And later, I'm talking about after the war, we found out the reason they were doing that and training us and retraining us was not because they didn't think we were ready. The bomb wasn't ready. They were still building the bomb. Pas na de oorlog ontdekten we dat onze training zo lang duurde omdat de bom nog niet klaar was. Ze zijn een bom aan het bouwen waar wij op wachten. En wij wisten er niks van. But isn't that weird? Yeah. Building a bomb. And we were waiting for him and we didn't know it. Hoe lang duurde die training? 16 maanden. Hoeveel mensen kregen die training? 9 bemanningen. En uit hoeveel personen bestond één bemanning? Tien man. Weet u nog wanneer u op Tiddingen aankwam? Ja, meneer. Wanneer was dat? 28 maart 1945. Oh, that was on this first bomb run. It was over Tokyo. Het altijd gezegd dat we alleen bommen mochten gooien als we de stad konden zien liggen, zodat het vallen van die bommen tot aan de grond kon worden gefilmd. Op 20 juli 1945 was het volkomen bewolkt. En als het bewuste doelwit onder een wolkendek ging, dan mochten we zelf een stad uitzoeken. Maar we mochten nooit, hoe dan ook nooit, kiezen voor Nagasaki, Hiroshima en Kokura. Ze zeiden omdat daar Amerikaanse krijgsgevangenen zaten. And they said, they meaning the Tibet's people, said the reason for that is that there are American prisoners of war stashed there. So you don't want to blow those cities up. Maar je moest wel je lading kwijt. Vooral niet terugkomen met die bommen. So, <laughs> so we go to Tokyo and, and, I, and I'm listening to this on my earphones because I can't uh, see anything except clouds somewhere down there 20,000 feet below us. Ik zat mee te luisteren via mijn koptelefoon en ik hoor Adderley tegen Kenny Wade, de bombardier, zeggen... Can you see anything? Nee, ik zie alleen maar wolken. Via de intercom stelde ik toen voor om naar Tokio te gaan... en het paleis van de keizer te bombarderen. Wow. Are you kidding? I said, no, I'm not kidding. What do you think of that idea, Skipper? He says, Felix, to the navigator, give me a heading to Tokyo. En wij naar Tokyo. Daar was het ook bewolkt. Maar Kenny kon het paleis op zijn radar zien en besloot de bommen te gooien. Gelukkig hebben we het toen niet geraakt, want het was toch niet zo'n goed idee. Het zou zoiets zijn als een bom op het Vaticaan. he missed it, is what I'm trying to say. You know, he dropped close by. He might have blown up a block or two away. The whole block. Later was het tumult op de radio wat voor schandales wij hadden gedaan. En Tibbets ging bij Adderley verhalen halen. It was terrible, and uh, and, uh, and and Tibbetts got after <laughs> Etherly for that too. I mean, he was always on Etherly because Etherly was always doing something crazy, goofy. July 16, 1945. This is the darkness of a desert morning. And here in New Mexico, a group of men wait tensely, expectantly. Behind them, three unbroken years of work. Work done in unprecedented secrecy. the most concentrated release of explosive energy in the history of mankind. Wat waren hun taken vanaf dat moment? Ik was vluchtcommandant van de 509th Groep. U was de bevelvoerend officier? Vluchtcommandant. Vluchtcommandant? Ja, klopt. Betekent dat... Uh dat als, als meerdere vliegtuigen op een missie werden uitgestuurd, dat u daarna het commando voerde. Ja, nee. Ik geloof dat, dat hier in deze verklaring staat dat, dat u in die hoedanigheid werkte toen Hiroshima werd gebombardeerd. Klopt dat? Ja, meneer. the thing that I remember on August the 6th, which was the time that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, Japan, was perhaps getting together a briefing of the three crews out of a group of 15 crews. There were three selected. Wat ik me herinner van die 6 augustus, de dag dat de eerste atoombom op Hiroshima werd gegooid, was dat er uit de groep van 15 bemanningen drie werden geselecteerd om de atoomvluchten uit te voeren. And we felt quite honored to have been one of them. Om half twee s morgens moesten we vertrekken. Ik keek naar buiten en riep tegen El Barsoumian... Je zou moeten zien wat er bij Tibbets toestel aan de hand is. Ik weet niet wat hij gaat doen, maar het moet iets geweldigs zijn. En hij saying, what, what? And I said, My golly, I don't know where he's going tonight, but he's got something big going on where they've got cameras out there. The thing's lit up like a Christmas tree. They got searchlights trained on it. I can see flash bulbs going off. I said, I think there's some guys out there with movie cameras. I said, There must be 50 people around Tibbetts plane. No kidding, he said. I said, Well, something big is about to happen. It sure looks like it. Toen taxieden wij weg en vertrokken op weg naar Hiroshima. primary target was Hiroshima, but it was determined by Tibbets and others that this would be a, a visual drop. You had to see the bomb go all the way down with the cameras. You had to see the mushroom cloud come up. If you couldn't see any of this stuff because of cloud cover, well, then that was not going to be the, the city that received the first atomic bombing. Ons eerste doelwit was Hiroshima. Tibbets hadden besloten dat de bom met het blote oog gevolgd moest kunnen worden. We moesten de stad zien ontploffen en de paddenstoel omhoog zien komen. Als er wolken waren, dan zou Hiroshima niet gebombardeerd worden. We bleven tot Iwo Jima bij elkaar. Daar ging ik achterin op mijn plaats zitten, in de staart. En we vlogen op 11 kilometer hoogte. So, uit? Ah, really had a terrific view of everything because my compartment was completely enclosed in plexiglass, you know, where I had a good view of everything. When I took over that bomb run, I couldn't see a thing in the world but clouds. Toen ik die kist overnam, zag ik alleen wolken. En toen ineens, ik denk 30 seconden voor het doel, zat er een gat in de wolken. Just like a donut, like a hole in a donut, just a round hole. Ik gaf ze de informatie door dat ze de bom op Hiroshima konden gooien. So 20 minutes later here they come and they saw the aiming point too. So that's the beginning of atomic bombing. Onze orders waren duidelijk. Zo snel mogelijk wegwezen. We zaten alweer te pokeren toen die bom gegooid werd. We did. got back to Tinian at debriefing, we were told what we had done. Na de landing vertelde de grondploeg dat we Japan naar de bliksem hadden geholpen met een atoombom. It's, <laughs> we were six hours late getting, getting the information. <laughs> They told them we blew hell out of Japan with an atom bomb. <laughs> Ik kon heel vaag zien. And the mushroom that carried it up, that was what it was. It was buildings and brick and wood and everything, you know. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. With this bomb, we have now added a new and revolutionary increase in destruction to supplement the growing power of our armed forces. We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history, and we have won. I was the one that should have dropped the bomb. And Heatherly should have been the, the pilot to Take me op haar deur. Eigenlijk had ik die bom moeten gooien. Ik was de squadron bommenrichter en Adderley had de piloot moeten zijn. Maar Tibbets bracht Farabee in als groepsbommenrichter, wat hij helemaal niet was. Die had nog geen bom gegooid. Ze waren niet eens een vaste bemanning. De co-piloot en de bombardier waren eraf gehaald en Tibbets en Ferby namen hun plaatsen in. En, en, en, Tibbets en, en Ferby took, took their places on. And it was a planned deal for a long time. Wij hadden onze insignes al twee maanden ervoor op de vliegtuigen geschilderd. Maar dat vliegtuig gaat niks. Tot een paar dagen voor de bom. Toen werd er Inola Gay opgeschilderd. Of course, that's That was Paul's mother. Look out, look out from your schoolroom window. Look up, young children, from your play. Wave your hand at the shining airplane. Such a beautiful sight is in Ola Gay. This is Captain Theodore J. Van Kirk Colonel Tibbetts, navigator. Captain Van Kirk, what was your feeling when you made your first landfall on the Empire? Well, I knew when we hit the coast of Japan that we were well on the way to completing a, a successful mission and that the new bomb we carried would be a great help in shortening the war. Atherley, man say, You know, the problem here is that all of these guys that were on these two atomic bomb raids, missions, and carried the bombs, they're getting all of the press. Alle publiciteit gaat naar de jongens die die bommen gegooid hebben. Wij zullen niet eens genoemd worden. And I think that's where Buck's problem started. Because he wasn't selected, we weren't selected, I'll put it that way, to be the lead ship in dropping the bomb on Nagasaki. En daar begonnen Buck's problemen, denk ik. Dat wij ook niet uitgekozen werden de bom op Nagasaki te gooien. We waren het eerst boven Hiroshima, maar kregen niet de publiciteit van de Inola Natuurlijk niet, want zij hadden de big boy, wij niet. Hij was de beste piloot. Het raakte hem. You know, you'll find some people like that. They want to be number one all the time, number one. Look out, look out. from your schoolroom window. Look up, young children, from your place. Oh, when you see those warplanes flying, each one is named the Gay. Well, after he got back uh, and came out, uh, naturally, uh, he had gone through so much that you could see that something was, you know, had killed him down to the point that he wasn't uh, talking about any of that. You know what I mean? Toen hij uit het leger kwam, kon je zien dat hij veel had meegemaakt. Het had iets kapot gemaakt in hem, maar hij sprak er haast nooit over. Mijn broer zei, ik heb de oorlog gezien. Ga er niet heen als je niet moet. Hoe lang bleef u in het leger na de oorlog? Ik diende bij de bikini-bomtest. meteen daarna heb ik ontslag genomen. Hoe was uw geestelijke toestand toen? Ik, ik, u bent niet geestelijk gestoord verklaard toen, of wel? Nee, meneer. Was u toen al nerveus? Misschien. Even when we came back home to Roswell Army Airfield in New Mexico, he tried to get his entire crew to stay in to reenlist for at least another three years so that we could fly together on the bikini drops. Toen we terugkwamen in New Mexico, probeerde Ethley ons over te halen voor drie jaar bij te tekenen. Hij wilde dat we samen konden vliegen bij de bikinibom testen. Maar we bleven niet. En dat raakte hem. We were on a 30-day leave when we got back here. and they explained eh, to us what the Bikini bomb test was going to consist of. And uh, eh, they asked Etherly and I to stay in, uh, that they were going to have a contest. Ze vroegen Etherly en mij om mee te doen. Er zou een wedstrijd komen. Je moest nepbommen gooien en de bemanning met de beste resultaten mocht de bom bikini gooien. Er waren zes bemanningen. Voordat de laatste netbom gegooid moest worden, stonden Adderley en ik bovenaan. Bij die laatste bom, waarom weet ik niet, maar ik had hem niet gecheckt van tevoren. En wat gebeurt er? I don't know why in the hell I didn't check the confounded bomb. But I didn't. And uh, as it, when it turned out, we got what it called a sailor. The bomb did not drop true. That damn thing just started wiggling. And I thought, oh, was a loose tail fin on that thing. And dat beat us out on dropping the bomb. Dat verdomde ding begint te zwabberen. Daar gingen onze kansen. Achteraf bleek dat een van de staartvinners scheef stond. Ik had vooral met Buk te doen. De andere bemanning uit onze groep won. De sukkels gooiden de bom bijna een kilometer naast Bikini. Wij kregen de opdracht de nucleaire wolk te gaan zoeken. En they told us, well, go hunting it. Just go find it. So by the time we found it, it was dark. Ineens begon de geikerteller naast me tekeer te gaan... alsof een stel Hollanders met klompen op een tinnen dak stonden te dansen. I said, let's get the hell out of here. <laughs> So Buck says, which way we go? I said, hell, it don't make no difference. Just go down. That cloud's going up. Let's just go down. And he knows that thing down. We finally got out of it. just, I guess, three or four minutes. So. Misschien hebben we maar een paar minuten in die wolk gezeten. Maar het was lang genoeg om het hele vliegtuig radioactief te maken. Terug op de basis kregen we te horen dat we het toestel aan het eind van de landingsbaan neer moesten zetten. So we sat out at the end of that runway. It was hot than hell even at night over there. They'd put load load up a jeep with water and stuff, food. And they'd set stuff out on the runway. They'd leave, then we'd go get it and go back to the airport. Het was nacht, maar het was heet. Ze brachten ons eten op 15 meter van het vliegtuig en we moesten het zelf gaan halen. My mother passed away in 1946, and uh, course, at that time, my brother was, uh, that was after the war, and that was when they were running the test over there. Moeder stierf in 1946. In die tijd zat mijn broer op een van de Marshall-eilanden. Moeder lag in het ziekenhuis en had niet lang meer te leven. Toen heb ik via het Rode Kruis mijn broer op laten sporen, zodat hij haar nog zou kunnen zien maar hij mocht niet weg, omdat hij tijdens een test op Bikini door een atoomwolk was gevlogen. He had stayed grounded for two weeks, more. They wouldn't even let his plane or anything else leave. We stayed out there. I guess we stayed out there. It was after daylight. It was five, six, seven o'clock in the morning. And uh, they decided they they had rigged up uh, part of a ward in hospital there. Ze besloten om een deel van het ziekenhuis voor ons vrij te maken. Onze bedjes waren helemaal wit uitgeslagen door die verdomde troep. Uiteindelijk kregen we te horen... Oh, says y'all all right. There's nothing wrong with you. Jullie markeren niks. U bent eervol ontslagen uit actieve dienst? Ja, meneer. 25 februari 1947. Kunt u zich nog herinneren of u in die periode ook psychische problemen had? Ik herinner me alleen dat ik soms depressies had. Maar daar kon ik toen wel mee omgaan. Wat bedoelt u met depressies? Nou, uh, slapeloze nachten en angsten. Wat, wat, had u voor angsten? Uw huwelijk was toch goed en u verdiende ook aardig? Het kostte me tijd voordat bepaalde gedachten over mijn militaire verleden. Verwijzen ernaar. En eh, de angsten hadden er meestal mee te maken. Everything that we had done was to drop those two bombs. And he wasn't chosen to drop one of them. Alles wat hij gedaan had, waar hij voor getraind had, was gericht op het gooien van die twee bommen. Maar hij werd niet uitgekozen om één van die bommen te gooien. En dat zat hem echt dwars. En toen hij terugkwam in Amerika werd hij ook nog uit de luchtmacht gezet. Hij probeerde om bij een luchtvaartmaatschappij te gaan werken als piloot. Maar ze wilden hem niet hebben omdat hij niet aan hun veiligheidseisen voldeed. Hij was namelijk niet zo'n piloot die alles precies volgens boekje doet. Zo zat hij nou helemaal niet in elkaar. So he couldn't fly. And you took that away from him and he, he was really devastated. Dus kon hij niet meer vliegen. En toen dat hem werd afgenomen, was hij verbijsterd en verslagen. Wanneer werd u voor het eerst in die kliniek opgenomen? 1950. Hoe kwam het zover dat u naar een ziekenhuis moest? Ik nam een overdosis. slaapmiddel. hoeveel had u ingenomen? Eh, ik denk een stuk of dertig. Was dit vanwege die angstaanvallen waar, waar u het al eerder over had? Hm. De druk? Ja, meneer. Nerveus. Was u toen ook meer gaan drinken? when I was in Waco and in 52, I saw Italy a number of times, and that's when the government had him then. Toen ik in Waco was in uh, eh, 52, zag ik Adderley verschillende keren. Toen hij in handen van de overheid was. Ik hoorde daar allerlei verhalen over. En dit moet je maar niet citeren, maar zoals hij eruit zag... Buck was just damn near a Puk was niet meer dan een kastplantje. En dat kwam niet door de drank, maar door de medicijnen die ze hem gaven om hem rustig te houden. Dames en heren van de jury, u bent tot een oordeel gekomen. Vindt u op deze twaalfde dag van januari 1961 dat Claude Etterly geestesziek is? Ja. Vindt u dat de patiënt behandeld moet worden in een psychiatrisch ziekenhuis voor zijn eigen welzijn en voor de bescherming van anderen? Ja. Claude Robert Attlee stierf in 1978 aan keelkanker. Hij was gescheiden van zijn eerste vrouw en zijn drie kinderen. De laatste jaren van zijn leven bracht hij in anonimiteit door met zijn tweede vrouw in Galveston, Texas. Een man met een cowboyhoed die zijn dagen sleet voor de tv met een blikje bier. Hij werd met militaire eer begraven op de Veterans Graveyard in Houston. in retrospect, I like to remember him the way I uh, experienced being around him and with him and flying with him. And I am sorry that he's gone because I would really enjoy being with him at a reunion. Terugkijkend op zijn leven zou ik McLovert willen blijven herinneren zoals ik hem heb meegemaakt en met hem heb gevlogen. Ik vind het bijzonder spijtig dat hij er niet meer is. Een van de weinigen die ik echt zal missen op die reunies. Is Claude Etherly. He was a victim of the war. He, he gave all he could do. He did it. And he suffered the aftermath of it. And that's about what I can say about it. He uh, was one of those victims. Hij was een van de slachtoffers van de oorlog. Hij gaf alles wat hij in zich had. Hij deed dat en leed onder de nasleep ervan. Dat is alles wat ik erover zeggen kan. As I say, he did goofy things, crazy things. but he was a good pilot. hoorde Het Oorlogsslachtoffer, de eerste aflevering uit de driedelige serie Chroniek van een mythe. Volgende week het tweede deel, De morele held. Chroniek van een mythe is een programma van Kees van der Bos en Kees Vlaanderen. Montage en mix Leo Knikman. De serie kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds voor Culturele Omroepproducties. Aan deze eerste aflevering werkte mee Paul van S., Inge Albers, Douwe Walinga. De stemmen waren van Rob van der Linden, Hidde Maas, Theo Pont, Han Kerkhoffs, Aad Zeelen, Huib Broos, Eelco Vellema, Ton Lensink en Joop Keesmaat.